Kees met het NOS-journaal. In woedt een uitslaande brand in een appartementencomplex. Volgens de brandweer zijn inmiddels vijf mensen uit het gebouw gehaald. Twee van hen zijn gewond. Het is nog niet bekend wat de aard van hun verwondingen is. Op het adres staan 19 bewoners geregistreerd. Het is niet duidelijk of er nog mensen in het complex aanwezig zijn. De brand brak even na acht uur uit. Het aantal mensen dat met Q-koorts is besmet was mogelijk lager uitgevallen als het ministerie van Landbouw geen informatie had verzwegen. Dat meldt Nieuwsuur. Uit de uitzending van vanavond blijkt dat het ministerie al een jaar voor de ruimingen op melkgeitenbedrijven wist dat een groot aantal van die bedrijven besmet was. De ministers Klink en Verburg hebben altijd volgehouden dat dat pas duidelijk werd toen er in 2009 een goede test beschikbaar was om besmette bedrijven op te sporen. In totaal zijn 4000 mensen ziek geworden door de Q-koortsbacterie. Zeker 25 mensen zijn aan de ziekte overleden. De politie is een onderzoek gestart naar een melding van seksueel misbruik van een jongen van 10 jaar oud. Dat zou dinsdagavond zijn gebeurd, vlakbij het station van het Gelderse Klarenbeek. Volgens de politie vertelde het jongetje s'avonds thuis dat hij werd aangesproken door een onbekende man die hem bij het station zou hebben misbruikt. De verdachte was volgens de jongen blank en ongeveer 1,80 meter lang en tussen de 25 en 35 jaar. De politie is op zoek naar getuigen. De politie in Maastricht heeft een verdachte aangehouden die betrokken was bij een verkeersruzie waarbij een bestuurder enkele keren opzettelijk werd overreden. De man van 50 zou twee weken geleden in een dorp bij Roermond een andere bestuurder in zijn gezicht hebben geslagen. Na een worsteling viel die bestuurder op de grond, waarna de verdachte enkele keren over hem heen reed met een bestelbus. Het slachtoffer liep ernstig letsel in zijn gezicht op en brak zijn bekken en een aantal ribben. Het weer vanavond en vannacht overal droog en vanuit het westen klaart het steeds meer op.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 We zijn begonnen met Love is the Only Prayer van Asher Queen. Ja, Asher Queen, nou, het, komt al steeds dichterbij. 23 juni dan eh, gaat hij ons weer eh, verrassen met natuurlijk een prachtig concert. Daar gaan we vanuit. Concert in uh, weliswaar Naaldwijk in de Oude Kerk aan het Willemineplein. Wil je kaarten kopen in de volverkoop zijn ze 20 euro. En dan moet je bellen met 01 74 62 79. En voor meer informatie mananokotja.nl. Op de grond een gloednieuwe cd in dit programma Peaceful Radio van Curtis McDonald. Within This Mist of Blue. Veel luisterplezier. plezier. the sun and your skin, everything welcomes you to see. Let your heart blossom in spring. Let your feet dance in spring. Let your soul sing, let your spirit be free. Go out feel the joy of spring. Let the blooming colors strong your eyes. Hear the birds build their nest in the tree. See the newborn sparkle, full of life force. Feel the brand new day in spring. Now. to heart, blossom in spring. Let your feet dance in spring. Let your soul sing, let your spirit be free. Go out, feel the joy of spring. Let your soul sing, let your spirit be free. Go out the joy of spring. Let your soul sing. Let your spirit be free. Go out, feel the joy of spring. laatste gedeelte van eh, dit uur van Peaceful Radio hier op CFM Zandvoort. Veel harmmuziek. Two Worlds One, Two Worlds One. Ja, Lisa Lin en Harry Frankfurter. Zo heten deze mensen. Muziek tot mij gekomen via osho.nl En daar hebben we hem. Al Groomer Gun op zijn sitar. Secrets van het label New Earth Records tot mijn gewoon via oshop.nl. Daarmee gelijk het laatste werkje. Mijn naam is Ben Oveugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio.